Het aantal asielzoekers dat zich in Nederland heeft gemeld steeg afgelopen week opnieuw. Het waren er 1800, 100 meer dan de week ervoor. De politie heeft de eigenaar van het afgebrande Palazzo Theater in Graven aangehouden. De man van 33 wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Het theater ging in april in vlammen op. Kort daarvoor zou de eigenaar zijn overvallen en vastgebonden door twee onbekende mannen. In de loop van het politieonderzoek kwam de eigenaar steeds meer als verdachte naar voren. Rusland gaat luchtdoelraketten leveren aan Iran. De beide landen hebben afgesproken dat de defensieve raketsystemen binnen twee jaar worden geleverd. De systemen die eind jaren 70 door de Sovjet-Unie werden ontwikkeld, kunnen vanaf de grond kruisraketten en gevechtsvliegtuigen uitschakelen. De aardsvijand van Iran, Saoedi-Arabië, wil ook wapens van Rusland kopen. Het land heeft interesse in de modernere versie van het raketsysteem dat Iran heeft gekocht. 1 op de 10 automobilisten ziet niet goed genoeg om veilig te kunnen autorijden, blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Ruim 2% van de automobilisten ziet zelfs zo slecht dat ze eigenlijk helemaal niet mogen rijden. Ook zet zo'n 40% van de brildragers de bril niet op in de auto. Het weer bewolkt, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag neemt de wind uit het zuidwesten toe. Aan de noordwestkust kan hij stormachtig worden. Het wordt een graad of 14. Vanavond in het noorden en midden van het land wat regen. Morgen verandert er weinig, wel neemt de wind af. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Zuid richting Den Haag...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 Nee, eh, ik, ik, ga, ik ga volledig naar de knoppen geloof ik. <laughs> Ja, ik geloof het ook. Het schuift niet zo lekker hè vandaag. <laughs> hij heeft, hij heeft hier rondgelopen met een eh, kruiskopschroevendraaier. En meteen gaat alles mis. Ja, dat is niet te geloven. Ja, ja, ja. Goedemiddag dames en heren. De nou. week begint lekker. we gaan, we gaan kijken of we het kunnen herstellen. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif, Imka Drommel en Dolly Tempierik. Nou, het lijkt, het lijkt erop, hè? <laughs> Ja, er gaan nou twee dingen door elkaar, hoor. Goedemiddag, de dik voor elkaar bro. Allemaal een hele smakelijke lunch toegewenst, luisteraars. Eh, maandag, maandag de 9e november alweer. Ja, ja, het Herenjaar 2015. Zegt er speciaal herenjaar bij, dus, eh. <laughs> U hoort het, ook Dolly heeft er zin in. Oeh, ik ben zo vrolijk. Ben jij niet vrolijk dan? Maar ik ben zo vrolijk. Ik ben zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk.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 En dat komt omdat jullie erbij waren vanavond. Dankjewel. Kan die? Misschien Ja, een hoop mensen zullen het me met eh, deze weersomstandigheden niet eh, kwalijk nemen... dat ik ze gewoon tracteer op een eh, vakantiereisje naar Spanje. een holiday in Spain natuurlijk, vertolkt, zo prachtig vertolkt door Bluff... samen met de Counting Crowns. We gaan genieten van een rivier beschenen door de maan. En wordt prachtig gezongen door niemand minder dan Andy Williams, The Moon River. wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend. I'm going my huckleberry friend, Moon River. And Dolly, zwij, zwijmel jij ook altijd zo, zo weg bij die, bij die zanger, bij die Andy Williams? Ik vind, ik vind hem zo'n mooie stem hebben, die man hou op, verschrikkelijk. Ja, nou zwijmelen, zwijmelen. Oh, ik zwijmel me helemaal gek als die, die man hoort. Ja, hey, maar hij is, hij is, helaas overleden. Ja. Dit jaar geloof ik. Oh, is dat zo? Ja, nog niet zo lang geleden. Oh, ik dacht dat hij al heel lang dood was. Mhm, nee, nee. Maar hoe noem jij die muziek ook alweer? Want wij noemen dat evergreens. Maar jij hebt er een hele speciale naam voor, hè? Voor dat soort nummers, toch? Eh, nou, nee, ik heb wel een naam voor, voor zangers... die, die zich bezighouden met eh, eh, Frank Sinatra, Michael... Ja? noemen ze groeners. Groeners, ja, Dat, dat zocht ik even, ja. Ja, dat zijn ja, mensen met, die een bepaald genre muziek zingen... zoals nou, Frank Sinatra, ik noem het al. Tony Bennett is ook zo'n voorbeeld. Ja, ja, ja. En ja, Matt Dusk... Eh, Michael Bublé natuurlijk. Nou ja, er zijn er wel veel meer op te noemen. Eh, ja, ja. Ik ben nog helemaal schor, verdorie. Ja, nou maar goed, eh, u weet het, hè, dames en heren. Charles heeft vorige week, is hij niet hier geweest, want hij heeft een longontsteking gehad en een fikse ook. Maar ja, dat duurt wel even, Charles, hoor, voordat je daarvan hersteld bent. Ja, het is een heel raar virus wat, wat ik bij me heb, want het is... ja ondanks prednison en, en antibiotica. En, en, eh, ja, maar dan heb je geen virus gehad. Dan heb je een bacteriële infectie Ja, nee, maar ze hebben, het is waarschijnlijk toch een virus geweest... maar ze hebben die antibiotica gewoon voor de zekerheid... Oh, maar ingezet voordat het eh, bacterieel zou worden, ja. Ja, maar, ja. want je, je weerstand neemt af... en eh, dan kunnen er toch weer bacteriën bij komen en zo. Ja, ja klopt. Maar ik gun het niemand, het is een, het is een heel hardnekkig naarvirus. Het is, nou, maar ja, die virussen worden natuurlijk toch steeds sterker, hè? Ja, ja, daar doe je niks aan. En eh, het wachten is gewoon op een dodelijke variant. Als je kruisvirussen gaat krijgen. Ja, nou ja. Nou, daar is iedereen heel bang. <laughs> Ja. Ik bedoel niet voor jou, maar in het algemeen. nee, maar eh, nou, vond wel weer een wicked game dit hoor. Eh, Enorm. ja, hè? Chris Isaac, Wicked Game. Dit is een hele mooie versie van het nummer van Ik hou van jou. Eh, dat wordt gezongen door onze zuiderbuur Dana Winner. van jou. Alleen van jou. Ik dat was dan niemand minder dan uh, zangeres Dana Winner. Ze komt uit het zuiden, ze is eh, Vlaamse. Of Waalse, dat weet ik eigenlijk. Nee, ze is al Vlaams, Ja, Vlaamse ze, ze, praat uh, ja, Belgisch, maar met een Alleen met een Belgisch accent zo'n beetje zo. Maar, maar, eh, eh, wel Nederlands, ja, geen wel Frans. geen Frans. No, no, pas Français. Nee, Français, eh, die, die zijn de Walen. Ja, precies. <laughs> God, het is toch wat, hè? ja, ja, ja. Dolly, ik, ik moet van jou straks nog wel eventjes de, de, de keuze van de, van de sidekick weten. Hè? Oh, weet je dat ik daar helemaal niet aan gedacht heb? Maar ik weet er wel één, een, hele leuke. Dus die ga ik je straks in je oor fluisteren. Oh, en de luisteraars mogen dat nog niet weten, toch? Nee, nog niet. Nog We, gaan straks om half één eh, praten met, eh, met de wethouder, met geert jan Bluis. Die komt hier naartoe om even een update te geven over alle ontwikkelingen bij de, bij de opvang van de vluchtelingen. Ja. En, um, dus in plaats ja, ik weet eh, ga je ja, dat is, ja, want anders wordt het wel heel veel praten. Of u moet nu met z'n allen beslissen dat u toch ook het nieuws er nog achteraan wilt. Belt u dan met 5730393. En dan gaan we dat democratisch aanpakken. <laughs> ja, zo is dat. Ja, nee, maar eh, ja, eh, alleen half twee toch, het regionale nieuws. En, eh, ja, lijkt me ook. Ja, lijkt me ook. We gaan, even... En dan, dan ook maar één nummertje voor de sidekick, toch? Zo is dat. Ik ga eventjes wat voor mijn vriendin draaien, want die, die luistert ook mee in Bloemendaal. Ja. En, en, eh, dan zeg ik tegen haar, love me tender. Ah, wat ben je toch lief, hè? Hoor je dat, Von? <laughs> Barbara Streisand in uh, duet met, uh, postuum moet ik dan zeggen, met Elvis Presley. Whispering the sweetest words that I love. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made fulfill prachtig duet, eh, een postuum duet, zo moet ik het dan zeggen. Want eh, Elvis Presley natuurlijk reeds lang overleden. Zong samen met Barbara Streisand dat prachtige nummer Love Me Tender. En Barbara Streisand heeft een heel album gemaakt met allemaal covers eh, in de vorm van duetten. Van hele bekende artiesten, waaronder dus Elvis Presley... maar ook een aantal mensen die nog gewoon, gelukkig gewoon nog leven... en nog altijd prachtig repertoire voor ons opnemen. We gaan eventjes genieten van Charlie Rich. En Charlie Rich die is natuurlijk bekend van Behind Closed Doors.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 Wat niet achter gesloten deuren gebeurt, luisteraars, is lokaal bestuur. Dat gebeurt in het gemeentehuis natuurlijk. En eh, ja, dat is een heel belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad... als, hoofd van, eh, als hoofdorgaan van de gemeente. Want sommige mensen denken altijd nog dat de burgemeester de basis in de gemeente... Dat is helemaal niet zo, dat is de gemeenteraad. En de burgemeester en wethouders die vormen dan het dagelijks bestuur. Nou, dat wil zeggen dat ze dus eigenlijk beleid... wat door de gemeenteraad wordt vastgesteld dat ze dat gewoon uitvoeren. En wel een behoorlijke zelfstandigheid daar ook in hebben in die uitvoering. Uh, die oh, overal heb je verstand van, hè, jongen? Een goede cursus geeft hij even op de maandagochtend. <laughs> Dolly, ik geef, jou, ik geef jou het woord, want we hebben een speciale gast. Ja, we hebben zeker een speciale gast. Maar eh, deze speciale gast is al een, eh, een paar dagen onze speciale gast op dit tijdstip. Om half één. En eh, dan heb ik het over de heer Gert-Jan Bluis, wethouder van zorg, welzijn en financiën. En eh, je bent weer hier om ons een update te geven over onze gasten eh, in de Korverhal. Ja, we, ja, we hebben een weekend erop zitten. En, ja, en, en, en natuurlijk de ontwikkelingen rond eh, hoe het nu verder gaat. Dus, ja. dus er is daar wel wat over te vertellen en te melden. En, en wat, wat, eh, wat kunnen we melden? We hadden nou- begrepen al uit, de, uit de media dat er een uh, eh, 1 keer 24 uur verlenging bij komt. Hè? Bij de 2 keer 72 uur. Ja, dat klopt. Ja, eh, dat, wij zijn natuurlijk al tijd met de COA in gesprek. Want wij willen ook zeker weten. Maar we willen ook zeker weten dat, dat de mensen goed worden opgevangen. Want ze zijn er ondertussen al een beetje onderdeel van onze Sanfordse familie geworden. Dus wat dat betreft ja. gasvrijheid. Maar dan moet je ook weer zorgen dat ze ergens anders gasvrij worden ontvangen. Dus, maar oké, eh, dat kost de COA toch nog wel wat moeite. Dus die hebben eh, eh, gisteren rond een uurtje of pas rond half vijf... kwam er, kwam er echt duidelijkheid over ja, dat, dat ze toch verzocht hebben... om nog 24 uur langer de mensen op te vangen. En vervolgens Ga je dan eh, ga je de gemeenteraad eh, informeren of het presidium... de fractievoorzitters om dat mee, mee, te delen. En vervolgens om half zes zijn via de tolken zijn, zijn eh, de mensen geïnformeerd... Nou, en daarna gaat het, vervolgens gaan we het al heel informeren. Nou, dat is allemaal heel kort dag. En dan vergeet je altijd wel, wel weer mensen die erbij betrokken zijn. Die horen het dan weer via. Ja, dat, dat gaat bijna niet anders. Nee. Je kan niet overal tegelijk zijn. Eh, de media is heel snel. Dus soms word je alweer ingehaald door een Twitterberichtje. Ja. Maar oké, iedereen is nu weer eh, geïnformeerd. En, eh, ja, dat is mooi. De vrijwilligers, ja, ik, daar werd, die, die, die reageerden er zelfs positief op. Want ja, die zeggen ze kunnen beter nog hier een nachtje langer blijven... als dat ze weer ergens heen moeten of weer nog niet zeker weten waar naartoe. toe. Dus, dus, dus wat dat betreft geen enkele wanklank van onze vrijwilligers. Ze zijn gewoon weer nieuwe roosters gemaakt. En eh, vanmorgen vroeg was ik er. En ze stonden allemaal weer eh, lekker eh, waren ze allemaal lekker weer aan het werk. En ze, hebben er, ze hebben er gek genoeg nog steeds lekker zin in. Nou, leuk. Dus, nou, juist toch niet zo gek. Ja, gebeuren, Er gebeuren allemaal mooie dingen. Als ja, er gebeuren allemaal mooie dingen. Maar je moet ze toch elke keer staan ze er wel weer om eh, zeven uur eh, ja. komkommer te snijden, tomaten te snijden, ja, de eieren neer te leggen, brood te snijden, thee, koffie te zetten. En het was vanmorgen nog, eh, was iedereen, er waren er maar twee pas op. Ondertussen ken je ze al. Ik was mijn check vergeten. Ik kon geen checkje voor iemand draaien. Sorry, zou ik vanavond of morgen weer meenemen. <laughs> ja, want dat gebeurt dan nou ook. Eh, Soms ja, te smoke. Ja, en, uh, maar ze waren allemaal nog, eh, eigenlijk allemaal nog aan het slapen. Want het was nog helemaal, helemaal donker. Dus, dus men neemt, moet men ook rust nemen. Men is natuurlijk nog steeds moe. gisteren hadden ze een drukke dag. Want er was gisteren gezongen voor ze. Door het Kopertje assemble. En er was een kerkdienst georganiseerd. Kinderen zijn naar de kinderboerderij geweest. Ja, en nu, nu is er wat minder programma, ja, omdat je toch niet precies weet hoe het eh, gaat. Maar ik denk dat ze zich wel weer vermaken, want de fietsen staan er nog steeds. Ja, en het is natuurlijk ook een doordeweekse dag. Ja, hè? Dus eh, in het weekend zullen toch meer mensen tijd hebben om eh, iets te ondernemen met ze. Dat vind ik dat toch wel heel, heel bijzonder. Een kerkdienst hoor ik. Maar, maar, ja, want over het algemeen zijn het toch mensen die de islam aanhouden? Ja, ja, nou, we hadden voor, voor, voor iedereen een kerkdienst opgeschreven. En inderdaad, er waren christenen en er waren ook mensen van de islam. En de, we hadden een Syrische priester, dat was in de katholieke kerk. Nou, er werden gewoon kaarsjes gebrand en iedereen brandde kaarsjes. En we hebben één God, dus wat dat betreft klopte dat nu wel. Oké. Zo, en, en, daarna afloop was er koffie en, eh, en koek. En, en er waren ook uh, eh, waarden. Dus dat was een hele Maar er, waren dus, geen, er waren dus geen asielzoekers die, die, die zich daar bijvoorbeeld tegen verzetten? Of nee, niemand, niemand ja. verzette zich tegen. Fantastisch. Het was een dus- mooi rustmoment. Maar ja. het was toch ook een ecumenische dienst? Ja, oké. maar nee, maar er was wel een, de, de, de, de priester. Er was een Syrische priester. Ja. ja en dat gaat allemaal wat... wat, wat dus die had gewoon de communie. Dus hij zei, jullie kunnen wat dan wel niet op de communie enzovoort. Maar dat ging allemaal prima. nou, mooi zo. Ja. Zeg, en nou, nou eh, gaan ze dus, want eh, de, mensen zijn hier in crisisopvang. En, eh, maar dat blijven ze dan ook voorlopig, hè? Ook naar het volgende adres waar nou ze toe gaan. Is dat ook weer onder de titel crisisopvang? Dat, dat, dat, weten we nog niet precies. We zijn aan het kijken waar ze naartoe kunnen. Want wij willen ze wel goed, goed overdragen aan, aan, aan de volgende gemeente. En daar wordt dus hard aan gewerkt. Dus de, de verwachting is nu dat, ze, dat ze woensdag in de loop van het begin van de middag naar de lunch... Ja. waarschijnlijk dat, dat we hopen dat, dat het geregeld is dat ze weg kunnen. Dat ze naar een volgende locatie gaan. En wij hopen natuurlijk dat dat geen crisisopvang is. Maar ja, bij de COA hebben ze toch grote moeite om, eh, om, om overal de locaties eh, te vinden... voor dus die, eh, die noodhulp, noodopvang, dat is dan voor een half jaar... om dat te regelen. Ja, dat, dat vraagt natuurlijk veel meer als een sporthal, dat is al een, een, een monsterklus. Maar ja, als je dan voor een half jaar opvang moet hebben... Ja, dan, vaak zijn dat panden, gebouwen, plekken... waar extra voorzieningen moeten worden mm. getroffen die er niet meer zijn. Ja, mm-hmm. Dat vraagt gewoon, gewoon meer tijd en meer energie. Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk ook eh, een hoos aan eh, vluchtelingen hè, de, het afgelopen jaar. En ja, op een gegeven moment is natuurlijk de ruimte ook op. hè? Precies, en dan wordt het steeds lastiger. Want ik heb ook begrepen dat eh, bijvoorbeeld degene die over de, de perscommunicatie gaan... Die, die kunnen het ook niet meer aan, hè? Nee, Om de pers eh, op een goede manier op de hoogte te nou ja, houden. Als dus... je steeds hetzelfde verhaal moet vertellen, dan, dan wordt het een beetje lastig. Maar er, er is wel nu... Eh, ik begreep dat de regering heeft besloten... dat eh, woningbouwverenigingen weer wat meer ruimte krijgen om hierop in te spelen. Oh. Want die mochten niet meer voor derde werk. En, en, en een gemeente of een overheid is dan weer een andere partij. Nou, ja. Dus ja. En er is natuurlijk de laatste jaren zijn we wat achter lopen? Want er zijn gewoon mensen in AZC's blijven zitten die een status hadden. Dus die statushouders die daar nog in zitten, die moeten nog door. Maar dan moeten er wel weer woningen zijn. En dan moet dat weer toch netjes gewogen worden. Want er zijn ook andere woningzoeken. Ja, dat is dus best een behoorlijk uh, spanningveld. En regionaal zijn we dus ook in gesprek met elkaar... om te kijken van waar we nu, eh, welke locaties er in de regio... in onze regio, dat gaat van de Haarlemmermeer tot tot en met zelfs eh, Velsen, dat is een grote regio. Ja, Eimond zit erbij, dus dat noemen wij totaal Kennemerland. Ja. Nou, dus we trekken echt regionaal met elkaar op en we ondersteunen elkaar ook. Dus het kan best zo zijn dat er straks in bepaalde gemeentes tijdelijk statushouders komen... die vervolgens dan weer naar een andere gemeente gaan. Maar we, we willen die door, meehelpen die doorstroming goed te regelen. Dus het is nog een hele klus de komende tijd. Ja. Hier is antwoord dus een tijdelijke situatie, maar... <clears throat> Is er, is er hier in Zandvoort of in de buurt, of eh, heel dichtbij in de buurt... helemaal niet een, een locatie die in aanmerking komt voor een meer langdurige opvang? Bijvoorbeeld een half jaar? Ja, ja, nou wij zijn al, alle gemeentes hebben daarnaar gekeken. Wij zijn er ook nog naar aan het kijken. Dus we hebben die opdracht met elkaar om natuurlijk een hoeveelheid eh, mensen te plaatsen. Dus ook in Zandvoort wordt er nu gekeken. En op het moment dat daar eh, meer duidelijkheid over is... dat wij wel of geen locatie hebben gevonden, wordt dat gecommuniceerd. Maar niet eerder als dat we duidelijkheid hebben. En er wordt mhm. natuurlijk ook heel goed gekeken naar, bij de Haarlemmermeer. Want daar willen ze een AZC doen. En is misschien wel eh, in, erg op een andere grote plek. Ja, industrieterreinen waar panden leeg staan... daar is natuurlijk vaak meer ruimte om dingen te regelen. Aan de andere kant zie je dus nu ook wel... dat zo'n kleine gemeente als Zandvoort... kleinschalig dichtbij... Ja, met dat dat ook wel zijn voordeel heeft. Dus die mensen, zeker als mensen langer er zitten, moet je ze ook een perspectief bieden. en dat ze ook wat kunnen doen en ondernemen. Want het is niet alleen opvangen van die mensen, maar dan ga je het ook al hebben over scholing. Je gaat het over werk hebben. Ze moeten toch hun bestaan een beetje mhm. opbouwen. Mhm. En ze moeten goed in hun vel blijven zitten en gaan zitten weer. Ja, ja. Dus uh, dat, heel veel, dat, vraagt ook weer heel veel extra zorg. Ja, er komt van alles achteraan natuurlijk. Ja, zeker. En, en, ben je daarop voorbereid? En eh, eh, is, dat, is dat te realiseren voor ja, ze? Precies, ja, Zonder dat dan ook weer de mensen van het dorp zelf daarmee in de knel gaan komen op een of andere manier. Ja, het moet ook bij, dus- een bepaald, bij de grootte van je plaats passen. De maat waar, waarin je dingen kan. Wij hebben 16.000 inwoners. Haarlem hebben 160.000. Ja, dus daar wordt ook wel naar gekeken. Maar het gaat vooral om locaties vinden. Ja, want dat hebben we destijds gezien hè, in dat dorpje. Welk dorpje was dat ook alweer? Uh, ergens bij Putten of zo. dat die eh, mensen zeiden, ja, wij zijn hier met uh, eh, 800 inwoners... en er komen nu 1400 vluchtelingen. Dat, die verhouding is dan een beetje, weg. want hoeveel broodjes moet de bakker wel niet ochtends gaan bakken? want die is ah. ingesteld op 800. <laughs> ja, ja, dus weet je, dus dat soort dingen droegen die mensen aan. En als je daar dan over nadenkt, denk je... ja, daar zit natuurlijk ook een hele grote waarheid in. hè? Je moet het ook waar kunnen maken. Dat is zo. Dus, dus wat hm. wij gedaan hebben is dat de, de vrijwilligers zijn dus nu weer eh, ingeroosterd tot, tot, tot, eh, tot die woensdagochtend. Ja. En, eh, en, dan gaan we er toch vanuit dat het opgelost is. ja. we, houden de COA daar ook wel een beetje aan. Omdat het gewoon bij ons op een gegeven moment is... is natuurlijk ja, de rek er ook een beetje uit. Mhm. Hoewel de vrijwilligers het allemaal heel positief oppakken en zeggen... Oh, maar ja, we kunnen die mensen ook niet zomaar laten gaan. Dan gaan we dus- nog gewoon een paar dagjes door. Dus alle complimenten voor de vrijwilligers. Maar ook voor de, voor de <laughs> ambtelijke organisatie. die er ook heel veel, eh, veel werk aan. En de GGD, het Rode Kruis en eh, noem maar op. Dus eh, we gaan nog even door. Dus ik kom morgen nog gewoon weer langs. Dus, ja, eh. nou heel hartelijk bedankt voor je komst vandaag. En dat we weer helemaal op de hoogte zijn. En eh, we gaan hopen dat er een mooie overdracht kan plaatsvinden. Ik denk dat morgen hoop ik eigenlijk wel het, eh, nieuws te kunnen brengen... dat, dat, ik, dat we verder dat weten het gelukt is. dat het gelukt is.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 Dolly, we gaan alweer naar de, de klok van 1 eh, uur. Zo snel gaat het, hè? Nou, weer een uur voorbij. hè? en ik heb nog helemaal geen nieuws verteld uit de regio. Nou, maar, eh, maar, maar, er is natuurlijk wel groot nieuws hè, vandaag. Okay. Het wordt een spannende avond. Oké, nou daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar dat nee, nee, nee, is geen regio nieuws. Ah, oh. Nee, het is gewoon dat vanavond uh, het Sinterklaasjournaal weer gaat beginnen. En we zijn ah. natuurlijk allemaal benieuwd wat, eh, wat, is hij zwart, gaan brengen. Is hij groen, is hij geel Blijven of is hij ze zwart, wat gaan ze doen? <laughs> nou, ik zeg, als het niet zwart is, niet meer kijken. Nee, zo is dat. Nou, maar dat, verwacht ik niet hoor. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. <laughs> Eh, we gaan eh, eruit met een oudje van Cliff. Leuk. En nou, tot, tot na de klok van 1 uur zou ik zeggen. just how much I aim to hold you again and again and again. Little darling, nine times out of ten you have refused me, and you say that you'll refuse me nine times again. But I won't stop until you choose me again and again and again. Well. Wait.